and to reach the highest speed fill me a half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't. dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek.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 Op een aantal wegen was het asfalt gesmolten. Rijkswaterstaat heeft vannacht en vanochtend op meerdere snelwegen spoedreparaties uitgevoerd. Onder meer op de A16 bij Dordrecht, de A58 in Zeeland en de ringweg bij Groningen. In het Amsterdam-Rijnkanaal is een tekort aan zoet water. Via de sluizen van Eemuiden komt zout water uit zee het kanaal in... en dat komt steeds verder landinwaarts... doordat er weinig zoetwater wordt aangevoerd. Dat is slecht voor de landbouw en de natuur. Met speciale schermen probeert Rijkswaterstaat het zoute water terug te dringen. In een recreatieplas in Oldenzaal is een dode jongen gevonden. De politie houdt er rekening mee dat het een jongen van tien is die sinds gisteren werd vermist. De jongen had een fiets bij zich en die werd gisteren gevonden op de parkeerplaats van het recreatiegebied. Het gebied werd ontruimd en gisteravond en vannacht is er in de plas gezocht door duikers. Vanochtend werd het lichaam gevonden. De politie in Oldenzaal onderzoekt nog of het inderdaad de vermiste jongen is. Noord-Korea heeft 55 kisten met stoffelijke resten van waarschijnlijk Amerikaanse militairen overgedragen aan de Verenigde Staten. Het zijn volgens Pyongyang resten van Amerikanen die omkwamen tijdens de Koreaanse oorlog in de jaren 50. Een Amerikaans legervliegtuig heeft de kisten opgehaald en naar Zuid-Korea gebracht. De overdracht was vorige maand afgesproken tijdens de top van president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim in Singapore. Trump heeft Kim op Twitter bedankt voor de overdracht. Tot besluit nog het weer. Vandaag opnieuw zonnig en tropisch warm, 32 tot 38 graden. En de kans op onweer is een stuk kleiner dan gisteren. Morgen gaat het regenen en dan is het met 23 tot 26 graden minder warm.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 He's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Ja, one of those things. Dat was uh, ere wie ere toekomt. Nog één keer Billy Holiday. ZFM Jazz, tweede deel op deze zondag 22 juli 2018. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Als je geïnteresseerd bent in het jazzprogramma, in de jazz in het algemeen... of in eh, het iets komen vertellen over je geliefde plaatje... of zomaar langskomen om over jazz te praten... Schroom niet. Kom naar, eh, kom naar Tolweg 10A. Kom naar boven. Daar zit de studio en daar kun je zo aanschuiven. Al of niet met een plaatje of een cd'tje onder je arm. En uh, daar kunnen we van gedachten wisselen. En je kan je eigen plaatje desnoods presenteren of gewoon hier langskomen voor de gezelligheid. Doe maar. Eh, overigens, wij hebben, wij als jazz ZFM hebben een team. Bestaat uit presentatoren en er kan altijd iemand bij. Dus als je zin hebt om ook eens plaatjes te draaien... of eh, dingen over de jazz te komen vertellen... schroom niet, meld je aan. Het tweede uur ZFM Jazz, zoals gezegd. En de volgende twee stukken... die zijn gewijd aan en gespeeld door Oscar Peterson. En het eerste dat we gaan horen is een eh, Oscar Peterson stuk samen met Milt Jackson. Het is een zogenaamde jazz waltz en het eh, is getiteld A Wonderful Guy. Peterson. <laughs> A wonderful guy. Hij is overleden in 2007, voor het laatst in Nederland op het Noordzee opgetreden in 2005. Overigens heeft hij daar 15 keer opgetreden. Het was een eh, geliefde eh, muzikant bij velen. Hij heeft ook met velen opgetreden. Een Nederlandse navolger van hem, die ook... Eh, zijn techniek heel sterk benadert, is Peter Beets. Die eh, steeds wijder in de wereld eh, hoge ogen gooit. In de stijl zoals Oscar Peterson dat deed. Vingervlug en heel interessante improvisatie. Ik laat nog één stukje horen. Dat is in een drumloos trio. Ha, heerlijk. <laughs> Eh, Oscar Peterson, Ray Brown op de bas en Herb Ellis op de gitaar. De Easy Easy Listening Blues. Ik ga eens even kijken of dat allemaal klopt. Want dat is natuurlijk de vraag. De Easy Listening Blues. Daar komt hij. treats me all Wij luisteren naar eh, Diana Ross live met een eh, fantastische band... waarin Ron Carter op de bas onder meer... John Feddes trompet, Yubi Green trombone... Roy Hargrove trompet, allemaal grote jongens. En ehm, die begeleiden Diana Ross. Zij eh, is 61, 1961 bekend geworden met de Supremes... In 67 werd het Diana Ross en de Supremes. En in 69 is ze solo gaan werken. Begin 70, jaren 70 eh, heeft ze de film opgenomen. Heeft ze geschitterd in de film eh, over uh, Billie Holiday. Lady Sings the Blues. Daar kreeg zij een Oscar-nominatie. En begin jaren 80 ging haar carrière een neerwaartse spiraal volgens de boeken. 2009 kwam ze optreden bij eh, Marco Borsato Symfonica in Rosso. Toen ging de boel failliet. Eh, maar zij was gecontracteerd, eh, moest betaald. En dat heeft er weer toe geleid dat Marco Borsato en zijn band twee extra optredens moesten vullen om haar te kunnen betalen. Ja, zo gaat het in de artiestenwereld. Ik laat nog één stukje horen. Diana Ross met de band Them Their Eyes. Thank you very much. Thank you for being here. And thank you for giving me this opportunity to do uh, a special, intimate evening of jazz and blues. Something I've dreamed of for a long time. And I welcome you. I want you to enjoy yourselves and have a good time. We want it to be what jazz and blues is all about, which is really loose and free and mellow. And it's nice to look at your faces. Thank you for being here. Cause I fell in love with you the first time I looked into them their eyes. Cause you got a certain little cute way of flirting with them their eyes. They make me feel so happy. They make me feel so blue. I'm falling, not stalling, in a great big way for you. My heart is jumping. You started something with them there eyes. You better look out, little brown eyes, if you're wise. you why. Ja, dat is uh, Lee Konitz. Met zijn, eh, wat is het? Een sextet. Eh, Lenny Tristano sextet. En daar speelt Lee Konitz als sax. En ehm, ja, hij heeft grote bekendheid gekregen. Uiteindelijk met Charlie Parker. Ik ga nog een stukje laten horen maar dan van zijn kwartet. En dat is het stuk You Go To My Head. En dat is een, eh, een stuk, nou luistert u zelf maar. Wij luisterden naar Dick Suthalter en een eh, sessionband, waar alles eh, helemaal klopte en precies ging zoals het moest. In mijn volgende duo stukje, twee stukjes van één artiest... gaan wij in ons eigen land blijven. En we gaan naar de heren Wim Overgouw op de gitaar... Jacques Scholz op de bas. John Engels op het slagwerk. En eh, wat doen die? Die begeleiden niemand minder dan Johnny Meyer. Take the A-Train. Ja, dat was eh, Take the A-Train. Een compositie van Billy Strayhorn. En beroemd geworden door het orkest van uh, Duke Ellington. Ik ga nog één stukje draaien van eh, dit kwartet. <laughs> ja, en ehm, dat doe ik met plezier. En dat draag ik ook een beetje op aan een hele lieve muziekvriendin. Gray, met wie het altijd ontzettend fijn spelen is. En die ook uh, ongelooflijk mooie improvisaties kan spelen op haar accordeon. En dat is het stuk I Got Rhythm van Gershwin. consider in my heart, dear, there's no one but you. You told me that you love me, you'd never leave me for somebody new. You made my whole life a dream. I prayed that you'd make it come true. Wow, Rosetta, my Rosetta. I'm the one dear for you. Rosetta. Dat is een wereldberoemde sessie eh, opgenomen op het label The Sound of Jazz. Eh, het is alweer voorbij, je Jazz op deze zondag. Ik hoop dat eh, je het leuk vond. En eh, volgende week zit een collega-presentator hier. En elke zondag maar weer opnieuw twee uur lang de mooiste muziek. Eh, ik ga als afsluiten met een sessieband onder leiding van eh, Count Basie. En dan is het gedaan voor vandaag. En ik wens iedereen een hele fijne dag. Tot dan. Bedankt voor het luisteren. Dag.